Katrien Straatman met het NOS-journaal. De NPO zet het mest in de programmering. Dat bevestigt de publieke omroep na berichtgeving in het AD. NPO 1 blijft zo goed als ongewijzigd, maar NPO 2 en 3 worden anders ingericht... waardoor er minder programma's nodig zijn. Kinderprogramma's verhuizen van 3 naar NPO 2... waar s'avonds, net als nu, verdiepende programma's worden uitgezonden. Op NPO 3 komen vooral registraties van live-evenementen... zoals sport en de top 2000 en de programma's van de streamingdienst NPO Start. Het is nog onbekend welke programma's moeten verdwijnen. De NPO moet bijna 160 miljoen euro bezuinigen. De politie in de Duitse deelstaat Beieren heeft meerdere mensen aangehouden... op verdenking van handel in vervalste meesterwerken. Ze probeerden onder meer een nagemaakt exemplaar van het topstuk... De Staalmeesters van Rembrandt van Rijn te verkopen... terwijl het origineel al sinds 1885 in het Rijksmuseum hangt. In totaal zijn 20 kunstwerken in beslag genomen... die onder de naam van wereldberoemde schilders werden verhandeld. De zaak kwam aan het licht toen de hoofdverdachte, een 77-jarige man uit Duitsland... twee nep Picasso's aanbood op de kunstmarkt. In Kroatië is na 17 jaar de dienstplicht weer ingevoerd. Vanwege de verhoogde spanningen in Europa en op de Balkan... moeten dienstplichtigen twee maanden militaire basistraining volgen. De eerste generatie die nu opgeroepen gaat worden is geboren in 2007. In totaal gaat het om 300.000 dienstplichtige Kroaten. Ze kunnen ook worden ingezet bij rampen. Voor het eerst in 12 duels heeft Cambuur een nederlaag geleden in de eerste divisie. In Waalwijk verloor het met 4-2 van RKC. Bij RKC drukte invallen van der Leij zijn stempel op de wedstrijd met twee doelpunten. Rode JC, de nummer 3 van de eerste divisie, speelde met 2-2 gelijk tegen Vitesse. Het weer. Vannacht neemt vanuit het westen het aantal buien toe en er is kans op onweer. Morgen een wisselvallige dag met flink wat buien en een stevige noordwestenwind.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 He didn't do it in vain. ZFM. I'm here to spread love Bye. gotta slip away. Talk to my baby on the telephone, long distance away. Slip away. I never would have guessed I would miss someone so bad. Slip away.